Jobboot met het NOS-journaal. CDA-leider Van Haarsma-Buma wil de moeilijke periode die zijn partij achter de rug heeft afsluiten... en de klop met de achterban weer dichten. Dat zei hij aan het eind van het CDA-congres in Rotterdam. Volgens Buma heeft de keuze om met de PVV in zee te gaan twee jaar geleden diep ronde geslagen. Van Haarsma-Buma wil dat zijn partij weer een middenpartij wordt voor iedereen. Een CDA vraagt je niet naar je geloof, maar wel naar je houding in de samenleving, Aldus Buma. Daarmee omarmt hij de conclusie van de commissie Rombouts... die onder meer aanbeveelt dat het christelijke gedachtegoed... minder prominent geprofileerd moet worden. De komende nacht wordt de klok weer een uur teruggezet. Dat betekent het einde van de zomertijd en het begin van de wintertijd. Om drie uur vannacht gaat de klok terug naar twee uur. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. In het laatste weekend van maart wordt de klok weer, terug, eh, weer een uur vooruitgezet en dan begint de zomertijd. In Charleroi heeft de Belgische politie een gewapende man die zijn huis dreigde op te bazen gearresteerd. De verdachte hield zich urenlang schuil in zijn woning vlakbij het voetbalstadion. Daardoor moest de wedstrijd Charleroi-Anderlecht een uur worden uitgesteld. De straten in de omgeving van het stadion waren de hele middag afgesloten. Buurtbewoners moesten binnenblijven. Waarom de man zijn woning wilde opblazen is niet duidelijk. Er zit opnieuw een grote groep Nederlanders vast in de Mexicaanse stad Cancun. Dat komt door een technisch mankement aan een vliegtuig. Ze zouden eigenlijk vrijdag naar Nederland terugvliegen... maar hun toestel is gebruikt om een andere groep gestrande vakantiegangers naar Nederland te brengen. Reisorganisatie Arke meldde dat een vervangend toestel naar Cancun onderweg was. Volgens de passagiers is dat niet gebeurd en heeft Arke de eerstvolgende vlucht naar Nederland gebruikt... om de eerder gestrande passagiers naar Nederland te brengen. Het weer, vanavond alleen in de kustgebieden kans op een bui. In de rest van het land droog.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 Nou, nu is het gewoon omgekeerd. Hè. Het wordt gewoon een heerlijk weekend. En dat alles met de Euro Breakdown nog even. Laatste uurtje hè, op weg naar die nummer 1, jaargang 22. Aflevering 42 van 19 oktober. 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 15 dalers, 2 nieuwe binnenkomers betekent dat ook twee platen eruit gaan. En na 12 weken Boy Little Numbers. En een beetje korte 11 weken Florence and the Machine Spectrum. Alicia Keys komt er straks aan. De Girl on Fire met 9 plaatsen de snelste stijger. Major Lazer, Get Free hebben we het over gehad. Hè? Zakte van 11 naar 22, de snelste dalen. Rudimental John Newman zakte van 35 naar 39... maar in 16 weken wel het langst genoteerd. 19 oktober 1813, Napoleon leidt een van de zwaarste nederlagen in de slag bij Leipzig. 1939, vier vermeende IRA-toeristen bijgenaamd de eh, Guildford 4. Die worden vrijgelaten na 15 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten. De Amsterdam Marathon wordt voor de 33e keer gehouden. Paul Kriproep Kirou die wint in een tijd van 2 uur 7 minuten en 52 seconden in 2008.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 Much as you blame yourself, you can be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Well, baby, if you let me, I can help you out with all of that. Banaka op 21 met Bones, die blijft zitten. Dit is ook een van de drie zittenblijvers. In de 15e week blijft hij... Eh, nee, in de 10e week. En dan blijft hij zitten op plek 15. Dus net zo 15 als vorige week nieuw. Let Me Love You Until You Learn To Love Yourself. Daarvoor hoorde je ook nog Cash Cash Michael Jackson... in de zesde week omhoog van 20 naar 17. En PGI zijn gundam Style in de vierde week omhoog van 24 naar 18. Onze oosterburen zaten ertussen. Cascara, The Summer of Love. In negende week dat ze in de lijst staan zakken zij van 14 naar 16 toe. De Swedish House Mafia hebben aangekondigd dat ze ermee gaan stoppen. Ze brengen nog één plaat uit met John Newman samen.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 Ray Rae Jepsen. En Kiss in de vijfde week gaat zij omhoog van 19 naar 13. En voordat wij de top 10 in gaan van deze week... kijken we nog even achterom. De nummers 20 tot en met 11 vinden wij op 20 Carly... Uh, nee, niet Carly, Cray Laswell. Samen met Sarah Rellas en Come Back Down in de achtste week... Eh, twee plaatsen winst van 22 naar 20. De Killers en Runaways staan 12 weken in de lijst... gaan van 12 naar beneden en wel naar 19. PGI zijn Gangnam Style aan de vierde week omhoog van 24 naar 18. Cash Cash, Michael Jackson, zes weken in de lijst. Drie plaatsen winst van 20 naar 17. De andere kant op gaan onze oosterburen Cascada van 14 naar 16. Drie plaatsen verliezers dus in de negende week A Summer of Love. Neo, Let Me Love You in de tiende week blijft hij zitten op plek nummer 15. Swedish House Mafia John eh, Martin, Don't You Worry Child. De vijfde week omhoog van 17 naar 14. Carly Ray Jepsen, This Kiss, staat vijf weken in lijst. Vorige week nog 19, deze week 13. En 13, dat zijn het aantal weken wat Fun erin staat met Sam Knight. Zij zakken wel van 9 naar 12. Net zwart meezakken, maar dan van 8 naar 11 gaat Train. 50 Ways to Say Goodbye. Ondertussen wel weer 13 weken in de lijst. Zo zie je dat de lijst veel verband houdt. Want 13, dat is de plaats waar vorige week uh, Gay Sebastian en Lupa Fiasco nog stonden met Battlescars. Maar een weekje later staan ze drie plekken hoger. Zevende week ondertussen voor hun. We trappen de top 10 af. En we doen het dan met die Kees Sebastian en Lupa Fiasco. Battle Scars dus deze week op plek nummer 10. The wound but it never does. That's cause you at war with love. You at war with love. Yeah. Never let a wound ruin me. But I feel like ruins ruin me. Arrow holes that never close from Cupid on a shooting spree. Feeling stupid cause I know it ain't no you and me. But when you're trying to beat the odds up and trying to keep your nods up, and you know that you should know and let it go. But the fear of the unknown hone, another lover's phone sends you back into the zone. With no Tom Hanks to bring you home, a lover, not a fighter on the front line with a poem. Trying to write yourself a rifle, maybe sharpen up a song to fight the tanks and drones and you being alone. I wish I never lived, I wish I never touched. I wish that I could stop loving you so much. much. Cause I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Uh-huh. I wish you were the best, best, the best I ever had. Yeah. I wish that the good outweighed the bad. Cause yeah. it'll never be over. never be over. Until you tell me it's over. Until you tell me These it's over. said it. And I hope you never come back. It shouldn't have happened, but you let it. Now you're down on the ground screaming medic. The only thing that comes is the post traumatic stresses shields, body armors, and vests don't properly work. That's why in a locker full of hurt, the enemy within, and all the fires from your friends. The best medicines to probably just let it I win. Wish I could feel, wish I could love. I wish that I could stop, cause it hurts so much. So much. And I'm the only one that's trying to keep us together. Yeah. When all of the signs say that I should forget her. Yeah. I wish you were the best, best, best I ever had. Hey. I wish that the good outweighed the bad, cause uh. it'll never be over. at war with love. Hope it heals, but it never does. That's cause you at war. J Sebastian, Lupo Fiasco, Battle Scars. Ondertussen staan ze alweer zeven weken in de lijst. en omhoog van 13 naar plek nummer 10. Dan zijn we aangekomen bij de snelste stijger van vandaag. The Girl on Fire, Alicia Keys. De zesde week omhoog van 18 naar plek nummer 9. she knows she can fly away. toch een eh, heerlijke plaats van Alanis Morissette en Guardian. Na 13e week zak ze wel drie plaatsen van uh, eh, 5 naar 8 toe. dat is de reden waarom we haar moeten afkappen, want de tijd dringt. Het is al bijna 5 uur en dan eh, heb ik toch nog een paar plaatsen die we moeten gaan draaien voor je. Eentje is zitten blijven op nummer 7, de One Republic. In de zesde week hoor je nu Feel Again. I've seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool, i has been on the run. Heart's still beating, but it's not working. It's like a million dollar phone that you just can't ring. I wish. getting to know me. I was a lonely, soul, but that's the only. A little wiser now from what you showed me. Yeah, I feel again. vijf is deze week voor David Guetta samen met Sia en de She-Wolf. Negende week gaan zij weer een plekje omhoog van 6 naar 15. Voor de One Republic Feel Again. Die bleven zitten op plek nummer 7. En Usher die staat deze week op plek nummer 4. Naast week gaat hij zes plaatsen omhoog. Zijn single, Dive. water. can get a little busy, but I got experience. Don't mind trekking through the storm, long as I know that you're here with me, babe. Shedding all your innocence. I see the walls are looking like they might precipitate until I'm in so deep it's up to my ways. But I promise, girl, I ain't afraid. It's raining inside your bed. No part or dry. Loving made you so wet. Your legs, your thighs, and ever since we first met. help it, no. I want you to feel me. Every little bit of me, baby. I don't need a lifesaver. Baby, going deeper ain't gonna kill me. And another rush I get from that. I see the walls are looking like they might precipitate till I'm in so deep it's up to my waist. But I promise God I ain't afraid. No, no, it's raining inside your bed.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 Well, baby, we'll be old and think of all the. baby van Europa Asaf Afidan en Michael Day Reckoning Song. In hun achtste week in de lijst zakken zij van 1 naar 3 toe. Asher Dive vonden wij op 4 deze week en David Guetta's hier. de She-Wolf stonden daar nog voor op plek nummer 5. De mannen van Coldplay waren vorige week nog nummer 4, maar in de zevende week halveren ze die plek, want vinden we ze terug op 2. Hurts Like Heaven. Dat was bijna de lijst van vandaag. Coldplay Hurts Like Heaven in de zevende week van 4 omhoog naar 2 toe. Asaf Avidan heeft zijn nummer 1 positie in moeten leveren deze week. De One Day Reckoning Song. In de achterweek zakken zij van 1 naar 3 toe. Usher Dive op 4 en David Guetta de She-Wolf. Die vinden we deze week op plek nummer 5. Maar wat is dan de beste plaat van Europa? Die is dan van Taylor Swift. We are never ever getting back together.